uur. Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen en dit is het nieuws van NOS op 3. Vuurwerkfolders kun je dit jaar links laten liggen... want het kabinet wil dit jaar geen vuurwerk met oud en nieuw... melden Haagse bronnen aan de NOS. Vuurwerkverkopers zijn teleurgesteld. Deze man vindt het flink balen dat hij waarschijnlijk blijft zitten met een magazijn vol met sierpotten, knallers en vuurpijlen. Kijk, wij zijn ook uh, eh, 75% van onze jaaromzet. We hebben een garagebedrijf, is vuurwerk in drie dagen. En daar draait het hele bedrijf op. En als dat niet komt, ja... Waarschijnlijk wordt er eind deze week een definitieve knoop over doorgehakt. Eerst wil het kabinet nog kijken naar steunmaatregelen voor vuurwerkverkopers. En er is goed coronanieuws. Volgens de Amerikaanse medicijnfabrikant Pfizer werkt hun coronavaccin in 90% van de gevallen. Het middel wordt nu verder getest om te kijken of er echt geen ernstige bijwerkingen zijn. Het bedrijf hoopt dat er eind dit jaar al 10 tot 20 miljoen vaccins beschikbaar zijn. De berenactie bij SC Heerenveen heeft Kika ruim 300.000 euro opgeleverd. De Friese voetbalclub zette vorige maand tijdens de wedstrijd tegen FC Emmen 15.000 knuffelberen op de tribune. Supporters konden de beren kopen voor het goede doel. En alle knuffels waren in no time weg. Een beer met handtekeningen van Ruud Gullit en Marco van Basten leverde 1300 euro op. Je kan je al laten testen op corona in je eigen auto. Maar vanaf vandaag ook in de bus. GGD heeft 10 bussen omgebouwd tot testlocaties. Die worden naar een plek toegereden waar op dat moment een uitbraak is... en veel mensen snel getest moeten worden. Bijvoorbeeld bij een fabriek of een verpleeghuis. De bussen zijn praktisch ingericht, zag verslaggever Vincent van Rijn. Mensen stappen in aan de voorkant van de bus. En achter een plexiglas scherm zit een GGD-medewerker die wat administratieve vragen stelt. Daarna loop je door naar achter en daar staat een soort van tandartsstoel waar de keel- en neustest plaatsvindt. ah, ah, ah, Super, heel goed. Wat is hem? Naast de bussen is er vandaag in Groningen ook een XL-testlocatie geopend. Daar kunnen 2.500 mensen per dag getest worden. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. In het noorden ook kans op een bui. Morgen meer bewolking dan vandaag. Het kan ook regenen. En een graad of 14. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de N247 Amsterdam richting Hoorn staat file tussen de aansluiting met de A10 en Broek in Waterland 3 kilometer met 10 minuten extra reistijd.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 De show zit bomvol. In ieder geval de playlist zit bomvol. Met van alles en nog natuurlijk. Hè. We hebben de Spiegelplaat, hebben het Spotlight album... de digitale brievenbus, de maandartiest. En bluegrass is natuurlijk ook zo'n vast onderdeel. Dit is de nieuwe single van Sideline. Die heet Fast As I Can Crawl. From the cheap hotels. along this road to nowhere. van Sideline Fast As I Can Crawl. Had ik het net over de digitale brievenbus? Ja, daar had ik het net over. Daar is het nu tijd voor geworden. Met muziek uit Amerika van Stephanie Nash. Ze is een echte cowgirl, want ze werkt ook nog op de boerderij van haar familie. Maar groeide op met countrymuziek en werd geïnspireerd door de jaren 90 countrymuziek. En dat kun je heel goed horen in haar nieuwe single, die is Time Changes. The best country, bluegrass and Americana. Nashville Radio Show. That old road I used to drive on. Well, that ain't there no more. Instagram. Nashville Radio Show. it's lonely. I guess every form of refuge has its price. And it breaks her heart to think her love is only given to a man with hands as cold as ice. So she tells him she must go out for the evening. down. But he knows where she's going. laatste noot een mooi nummer. 1975 alweer de Eagles en A Lying Eyes. Geschreven door Glenn Fry en Don Henley. En de heren hebben hier ook nog een Grammy meegewonnen. Met natuurlijk de andere leden van de Eagles. Het nummer is trouwens door heel wat artiesten nog gecoverd. Lynn Anderson, Dolly Parton namen het bijvoorbeeld in 1976 op. En Diamond Rio zetten het op het album Common Road. The Songs of the Eagles. Ik moet eerlijk bekennen dat ik dat album niet ken. Maar ik ga er vast en zeker naar op zoeken. Want er zal zeker een leuk spiegelplaatje tussen zitten. De maandartiest, daar is het nu tijd voor geworden. Emmalou Harris. Luisteraar Elisa Judith heeft vier nummers doorgegeven die ze mooi vindt. Dit is er eentje van. En in het tweede uur hoor je ook nog een favoriet van haar. Dit is uit 1989. Heaven Only Knows. Dit is de Nashville Maandartiest. in de hele maand november, Emmalou Harris. En ja, je mag alweer stemmen voor de maandartiest van december. Dat kan je doen op de website van National Radio. Dat is www.nationalradio.nl. Daar vind je een poll waar je kunt stemmen op of Johnny Cash of Tammy Wynette. Dus ik ben heel benieuwd wie jullie gaan kiezen als maandartiest voor de maand december. We gaan nu het volk voor jullie draaien. Nel en Jim Band en Sequoia Gold. I've got blood die here, so I'm told. ik hier toch van. Nel en Jim Band en Sequoia Gold. Volkmuziek hier bij de Nashville Radio Show. En dan gaan we nu naar Nashville Legends. En Joop, waar gaan we het deze keer over hebben? Deze week in Nashville Legends hebben we het over dit plaatje. Nashville Legends. I beg your pardon. I never promised you a rose garden. Along with the sunshine. There's gotta Natuurlijk Lynn Anderson met Rose Garden, een van de meest herkenbare country platen aller tijden. Ze nam het op in 1970 op haar LP Rose Garden en bracht het als single uit in oktober 1970. De single ging niet alleen naar de eerste plaat van de country hitlijsten, maar was ook een crossover hit die 17 weken genoteerd stond in de Billboard Hot Run 100 en ze bereikte daar de derde plaats. Tevens werd het een internationale hit en een nummer, nummer 1 hit onder andere in Duitsland, Noorwegen, Japan, Australië en Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk. Hoe deze het hier in Nederland? Nou, hier kwam ze tot nummer 2 in 1970. Maar het is niet een nummer van Anderson zelf wat iedereen vaak denkt. Het is namelijk een jaar eerder geschreven door Joe South. En hij eh, nam het op voor zijn album Introspect in 1969 en bracht het ook als single uit. Maar voor hem werd het geen grote hit. Joseph Alfred Souter. En dat was zijn pseudoniem voor Joe Sout. Heeft zelf ook heel veel platen uitgebracht, maar nooit met heel veel groot succes. Maar hij heeft wel een aantal hele grote hits geschreven... waaronder deze Rose Garden zijn meest populaire aller tijden was. Maar hij is bijvoorbeeld ook de man die heeft geschreven... het nummer Down in the Boombox, Hush en Games People Play. Hij is helaas in 2012 overleden. Anderson had er dus heel veel succes mee... en kreeg er zelfs een Grammy Award voor... voor Best Female Vocal Performance in 1971. Joe South zelf kreeg twee Grammy-nominaties... maar helaas geen award voor zijn song... in de categorie Best Country Song of the Year. Er zijn heel veel coverversies gemaakt en we lopen er snel even door een paar heen. Ik kan ze niet allemaal laten horen. Bijvoorbeeld deze, Billy Joe Spears. I beg your pardon. zelfs een Nederlandstalige versie van Marianne Weber. wacht niet tot morgen. Ik hield het raam al te lang verborgen. En zo kunnen we echt nog wel een half uurtje doorgaan met covers. Maar dat gaan we niet doen. Het wordt nu de hoogste tijd voor ons hele nummer van deze week. En wij pakken gewoon de grootste hit, die van Lynn Anderson zelf. Hier is Rose Garden. Tot volgende week en veel plezier met Astrid.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 I've been down and lonely ever since she left. Before you punch that number, could I make one request? Don't lock the jukebox got nothing against rock and roll. But when your heart's been broken, you need a song that's slow. There ain't nothing like a steel guitar to drown a memory. Before you spend your money, babe, play a song something, Jones. versie van Bulletproof. In ieder geval de versie van hun van Don't Rock the Jukebox. Die we natuurlijk allemaal kennen van Alan Jackson. Maar Bulletproof nam het in 2000 op. En is een band uit Nederland. Want bij de Nashville Radio Show besteden we natuurlijk ook nog altijd aandacht aan acts die country, bluegrass, Amerikanen of folk maken en uit Nederland komen. De volgende dame komt er niet vandaan. Ze komt uit Amerika. Dit is haar nieuwe single Danielle Bradbury en Girl in My Hometown. When I turn on the news, when I drive by a church, when I flip through a country station, when I see cool kids in a parking lot living up to the reputation, when I'm three drinks in and some guy's hitting on a blonde three stools down, when the talk is cheap, I cannot think about the girls in my hometown. Are they getting better? they getting jaded when they think seven is weer tijd geworden voor de digitale brievenbus. We hebben muziek vanuit Duitsland binnengekregen via info.nashvilleradio.nl. Dit is de single van de Cumberland River Project. En goh, wat een toepasselijke titel. Summer's Gone. Duitsland en Summer's Gone. Wat een waarheid. Helaas, maar volgend jaar hebben we uiteraard weer gewoon een zomer. Dat is een vaststaand feit. Ehm, gaan we het Amerikanen voor jullie draaien. Eh, de titel is iets waar ik wel opgeoefend heb. Want ehm, die is nogal een beetje interessant. Queen Jane Approximately. Dit is Emma Swift. Keep smiling. Keep listening. Nashville Radio Show. Queen Jane Approximately. En wie nou denkt, ik ken dat liedje ergens van. Dat klopt, want het origineel is van Bob Dylan. Die nam het in 1965 op. En Emma zette het op haar debuutalbum Blond on the Tracks... waar ze alleen maar Bob Dylan covers op heeft. Ik vind het wel gewaagd, maar het klinkt lekker. We gaan naar het Spotlight album en ik ben echt blij met dit album... want ik vind deze formatie echt heel lekker. Ze heet de Texas Hill, zo heet het album ook. En het is het eerste EP'tje van Craig Wayne Boyd, Casey James en Adam Wakefield. Er staan vijf nummers op en ik heb er vier dus voor je uitgekozen. Twee ga je nu horen en twee in het volgende uur. Achter elkaar nu Darkest Sky en daarna Love Me When I'm Leaving. Dit is het Nashville Spotlight Album. There's a little bit of light in the darkest sky. It'll shine on down if you give it time. It ain't long gone, it's just hard to find. There's a little bit of light in the dark. nothing but trouble lies on the horizon. It's gonna be a struggle. There ain't no denying. But a heart keeps beating, even when it's breaking. You gotta keep on breathing. You know you're gonna make There's a little bit of light in the darkest sky. It'll shine on down if you give it time. It ain't long gone, it's just hard to find. There's a little bit of light in the darkest sky.